Renate Kok met het NOS Journaal. In Duitsland wordt de lockdown verlengd tot 18 april. Voor Pasen wordt geen uitzondering gemaakt. Tussen 1 en 5 april worden de meeste winkels gesloten... en een eerder plan om met Pasen meer bezoekers toe te staan is van tafel. Dat is het resultaat van een urenlang overleg... tussen bondskanselier Merkel en de 16 deelstaten. De autoriteiten hopen daarmee de derde coronagolf in het land tegen te gaan. Tijdens een persconferentie drukte Merkel de Duitsers op het hart... om vooral thuis te blijven tijdens Pasen het land zit sinds halverwege december al in lockdown. In Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado... zijn bij een schietpartij in een supermarkt tien doden gevallen. Ook een politieagent kwam om het leven, melden autoriteiten. Er is een verdachte aangehouden. Op beelden van lokale media is te zien hoe de politie een geboeide man afvoeren. Onduidelijk is wat er precies is voorgevallen. Een ooggetuige zei tegen persbureau AP dat hij schoten hoorde... en drie mensen op de grond in de supermarkt zag liggen. De uitstoot van CO2 in Nederland moet veel verder omlaag. Dat zei Ed Nijpels in Nieuwsuur. Nijpels is voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. In plaats van 49% CO2-reductie in 2030... zou dat volgens hem 55% moeten worden. Nijpels pleitte daarom voor om al tijdens de kabinetsformatie besluiten te nemen... over aanvullende maatregelen zoals rekeningrijden en een hogere belasting op gas. In het zuidwesten van Niger zijn bij aanvallen op dorpen zeker 137 mensen gedood. De slachtoffers werden door motorrijders onder vuur genomen. De autoriteiten zeggen dat het om een van de dodelijkste incidenten in jaren gaat. Wie er achter die aanslagen zit is niet duidelijk. Vorige week werden in hetzelfde gebied ook al tientallen mensen gedood. Het weer wisselend bewolkt, kans op mist ook. Onder de mistbanken daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Onder de bewolking is het een graad of drie. Later overdag wisselen zon en wolken elkaar af...